Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Moet je morgen met de trein, dan kun je beter thuis blijven. Daarvoor waarschuwt reizigersorganisatie Rover. Morgen begint namelijk de estafettestaking van NS-personeel. Ze willen meer salaris en minder propvolle roosters. Die treinstaking begint morgen dus in de regio Noord-Nederland. En dan kan het zijn dat reizigers ergens vast komen te staan en niet meer verder kunnen. Later deze week en volgende week zijn andere regio's aan de beurt. Rover hoopt dat de vakbonden en de NS het vandaag nog eens worden over nieuwe salarisafspraken. De Amerikaanse oud-president Trump wil dat de FBI stopt met het snuffelen in zijn papieren. Onlangs werden in zijn villa documenten in beslag genomen en die worden nu onderzocht door de FBI. Trump wil dat het onderzoek stopt. Hij wil dat eerst een onafhankelijke controleur naar die documenten gaat kijken. In totaal zijn dit jaar zo'n 300 geheime papieren in beslag genomen, zegt onze correspondent. Dat is strafbaar om geheime stukken mee te nemen. Nou ja, we weten dat Trump dossiers heeft meegenomen uit het Witte Huis en ze niet heeft teruggegeven. Nou, ook wordt Trump verdacht van het overtreden van de spionagewet. Dan zou hij geheime info hebben gedeeld met anderen. Het is klaar met de ophef rondom de Finse premier. Sanna Marin is negatief getest op drugs. Vorige week lekte er filmpjes uit dat ze losging op feestjes. Ze had gewoon een vrij en gezellig weekend, zei ze zelf. I didn't have uh, any work meetings planned for that weekend. I had uh, time off and, and spent it with my friends. er werd gesuggereerd dat ze drugs zou hebben gebruikt. En om dat de wereld uit te helpen heeft ze een test gedaan en die is dus negatief. De premier heeft gezegd dat ze ondanks de kritiek ik lekker blijft doorfeesten. En met spoed reed de brandweer vannacht naar Eefde in Gelderland. Er zou iemand in het kanaal liggen. Fietsers hoorden in het water een grote plons en veel kabaal en belden dus vervolgens 112. Na een uur zoeken kwam de brandweer erachter dat het waarschijnlijk een grote meerval was. Want tijdens het zoeken kwamen ze die megavissen veel tegen. Het weer nog droog, op veel plekken flink wat zon en in het hele land weer behoorlijk warm. Vanmiddag 25 graden in het noorden. Op andere plekken gaat het wel richting de 30 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Shine, your light just a little bit. Shine, shine your light just a little bit. If I float like a butterfly, the hurdling man. Yes, me a jackpot, Italian son. The crowd is roaring, hear my story. feel them are the champions they win.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 Je belt me maar, ik neem niet op zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan. Ik kan niet alleen ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht ga niet alleen.